Volgens Musk is dat nodig omdat Twitter-teksten massaal worden gekopieerd voor kunstmatige intelligentie. De afgelopen jaren was Defensie meer kwijt aan schadevergoedingen... die werden uitgekeerd vanwege laagvliegoefeningen. Maar het aantal klachten daalde juist, meldt Omroep Gelderland. In die provincie keerde Defensie de afgelopen vijf jaar 350.000 euro uit... vanwege koeien en paarden die op hol sloegen. De Servische oud-president Milutinovic is overleden. In 1999 werd hij aangeklaagd voor oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Kosovo. Tien jaar later sprak het Joegoslavië-tribunaal vrij... omdat de feitelijke macht in handen was van president Milosevic van Joegoslavië. Milan Milutinovic was 81 jaar. De tweede etappe van de Tour de France is verrassend gewonnen door de Fransman Victor Lafay. In de laatste kilometer zette hij een beslissende aanval in... waarbij grote namen als Wout van Aert en Tadej Pogacar achter zich liet. De gele trui blijft in de handen van Adam Yates. De etappe van vandaag was 209 kilometer en is daarmee de langste van deze Tour. Pek Zwolle past het nieuwe keeperstenu een dag na de presentatie al aan wegens kritiek. Supporters vonden dat de kleuren van de outfit wel erg leken op die van rivaal Go Ahead Eagles. Nieuwe tenue is rood met lichtgroen. Go Ahead speelt al jaar en dag in rood-geel. Welke andere kleuren de keeper van Pek gaat dragen is nog niet bekend. De zevende zegen van het seizoen is binnen voor Max Verstappen. Hij werd eerste bij de Grand Prix van Oostenrijk. Tweede werd Ferrari-coureur Charles Leclerc. En Sergio Perez van Red Bull derde. Het weer, zon en stapelwolken. De meeste plaatsen droog, vrij veel wind en het is 19 tot 23 graden.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 tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. Door omrijders is de verdraging daar nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.